Start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste JSF-gevechtsvliegtuigen komen in 2019 naar Nederland. Het kabinet heeft vanavond de details over de aankoop bekendgemaakt. In 2024 moeten het er in totaal 37 zijn. Veel JSF's zijn nodig om te trainen en het Nederlandse luchtruim te bewaken. Voor internationale missies zijn daarom maar vier toestellen inzetbaar. De totale aanschafkosten zijn 4,6 miljard euro. In het Friese dorp Rijs komt geen asielzoekerscentrum. Volgens het COA is er onvoldoende bestuurlijk draagvlak voor een centrum met 500 vluchtelingen. Daarom wordt er nu gezocht naar opvang in de buurt van Balk, Lemmer of Jouren. In Rijs was veel verzet tegen de komst van een groot aantal asielzoekers. Het dorp heeft 160 inwoners. Over zes jaar moeten alle eerste en tweede klas treincoupés een stopcontact hebben. Dat heeft staatssecretaris Mansveld met de NS afgesproken. Ook moet er meer ruimte komen voor reizigers. Treinen in de spits zitten nu vaak erg vol. Mansveld heeft verder met ProRail afgesproken dat storingen sneller worden opgelost, anders krijgt de spoorbeheerder een boete. Bij het beëindigen van een gijzeling in Sydney zijn drie doden gevallen. Het zijn de 50-jarige gijzelnemer en twee cafébezoekers, een man en een vrouw. De gijzelnemer was een Iraanse vluchteling die al de hele dag tientallen mensen vasthield in een café. Aan het begin van de nacht in Australië viel de politie het pand binnen. Vier mensen raakten gewond, een van hen is in levensgevaar. Opnieuw is Frans Timmermans gekozen tot politicus van het jaar. Na de parlementaire pers stemden ook de kijkers van Eén Vandaag in meerderheid voor de voormalige minister van Buitenlandse Zaken. Vooral zijn bevlogenheid, kennis van zaken en zijn inlevingsvermogen worden gewaardeerd.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 Here, here, here. en stuur je allemaal fijne dagen en...